uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bier met het aanbod het Nederlandse bedrijf over te nemen. Dat meldt het persbureau Bloomberg. SAB Miller, de op één na grootste bierbrouwer ter wereld... zou de familie Heineken een aanzienlijk belang hebben aangeboden... in het nieuw te vormen bedrijf. Een woordvoerder van Heineken wil niet inhoudelijk reageren. In Nigeria zijn tientallen mensen omgekomen toen een gastenverblijf bij een kerk instortte. Dat gebeurde vrijdagmiddag in de hoofdstad Lagos. Het dodental is in het weekend opgelopen en staat nu op 41. Waardoor het gebouw van twee verdiepingen instortte is niet duidelijk. Er werd gebouwd aan twee nieuwe etages, maar of er vrijdagmiddag ook gewerkt werd is niet bekend. In Brussel is het Joods Museum heropend, vier maanden na de aanslag waarbij een moslim-extremist vier mensen doodschoot. Omdat het museum een ontmoetingsplek wilde zijn, waren er voor de aanslag nauwelijks veiligheidsmaatregelen. Nu is er meer bewaking en zijn er scherpe controles. De verdachte was een moslimstrijder die onder meer in Syrië actief is geweest. Bij de opening zei premier Di Rupo dat België bereid is om mee te doen aan de internationale coalitie tegen de terreurorganisatie IS. De Britse premier Cameron zegt dat de moordenaars van de Britse hulpverlener David Haynes zullen worden opgespoord. Volgens Cameron zijn de terroristen van IS geen moslims, maar monsters. De premier zegt dat de strijd doorgaat en dat de Britten zich niet terugtrekken. Mogelijk gaan ze samen met de Amerikanen doelwitten van IS bombarderen. Haynes is de derde westerse gijzelaar die door IS is onthoofd. Een kolonne van ongeveer 350 militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog is aangekomen in Veghel. Met de optocht werd operatie Market Garden herdacht, die 70 jaar geleden begon. De voertuigen vertrokken vanochtend vanaf de Belgische grens en reden zoveel mogelijk over de oorspronkelijke route van het geallieerde offensief dat uiteindelijk vastliep bij Arnhem. Dan nog het weer. In het noordoosten veel wolken en mogelijk motregen. Elders wisselend bewolkt.